1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisteren in Slochteren zijn bij het Centrum Veilig Wonen... tot nu toe 15 schademeldingen binnengekomen. De volgens het KNMI opvallend zware beving in het Groningse dorp... had een kracht van 2,6 en was in de wijde omtrek te voelen. Onder meer het Sappemeer, Zuidbroek en Schildwolde kwamen meldingen binnen. De problemen bij British Airways zijn nog niet helemaal voorbij. Gisteren hadden duizenden passagiers te maken met vertragingen en geannuleerde vluchten. Dat kwam door een wereldwijde computerstoring bij de Britse luchtvaartmaatschappij. Hoewel de storing deels is opgelost, verwacht British Airways nog wel dat sommige vluchten worden geschrapt of veel later vertrekken dan gepland. De Amsterdamse brandweer is nog steeds druk bezig met de brand die gisteravond uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied. Er is nog altijd veel rookoverlast. De brandweer laat de loods waar huishoudelijk afval ligt gecontroleerd uitbranden. In de Filipijnen hebben extremisten acht mensen vermoord en in een ravijn gedumpt. Het gaat om arbeiders die voor het geweld bij Marawi op de vlucht waren geslagen. De stad werd zes dagen geleden bestormd door strijders van een militie die banden heeft met islamitische staat. Bij de gevechten zijn al honderden doden gevallen. In de stad wonen 200.000 mensen. Het merendeel heeft de stad verlaten. Galatasaray verandert de naam van zijn stadion en doet het woord arena in de ban... De Turkse club geeft ermee als eerste gehoor aan een oproep van president Erdogan. Die riep clubs deze week op het woord arena te vervangen... omdat dat volgens hem verwijst naar de gladiatorengevechten in het oude Rome... waar mannen werden verscheurd door wilde dieren, zo zei hij. Het weer zondag, alleen in Limburg valt er nog een onweersbui. Het wordt in het noordwesten 23 graden en plaatselijk 29 graden in Limburg. Later vanmiddag in het zuidoosten opnieuw kans op een enkele onweersbui. Morgen wordt het 27 tot 33 graden.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 Tussen Almere Hout en Huizen 6 kilometer en een kwartier vertraging. Komt door de afsluiting van de A6. En de A4 richting Den Haag is dicht en dat leidt tot drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Kaagdorp 3 kilometer, daar heeft de brug ook even open gestaan.